Op het Tahrirplein in Cairo zijn tienduizenden mensen op de been. Ze roepen om het vertrek van president Mubarak. Ook houden ze pamfletten en spandoeken omhoog en zwaaien ze met Egyptische vlaggen afgelopen dagen kwam tot harde confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak. Tot nog toe blijft geweld uit. Tegenstanders van Mubarak hebben vandaag uitgeroepen tot de dag van vertrek voor de president. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt bezwaar tegen aanscherping van het vreemdelingenbeleid. Het kabinet wil mensen die illegaal in Nederland verblijven kunnen straffen. Volgens de VNG kan de maatregel ertoe leiden dat de overheid het zicht op de vreemdelingen kwijtraakt. VNG vreest dat mensen die bang zijn voor ontdekking hun kinderen niet meer aanmelden voor school... en dat ze niet meer naar een arts gaan als ze ziek zijn. Volgens de VNG heeft Nederland strengere eisen dan op Europees niveau is afgesproken. In Breda is de politie bezig met een klopjacht. Geprobeerd wordt om een verdachte op te pakken die uit zijn auto is gestapt en te voet het centrum is ingevlucht. De achtervolging begon vanochtend toen agenten hem herkenden als verdachte van een inbraak. Toen ze achter hem aangingen vluchtte de man naar België, maar na een achtervolging door de Belgische politie reed hij met hoge snelheid terug naar, naar Breda. Het aantal uitschrijvingen bij de katholieke kerk in Nederland is afgelopen jaar met meer dan een kwart toegenomen. Dat zou komen door de onthullingen over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Er waren 23.000 opzeggingen. totaal staan er ruim 4 miljoen Nederlanders ingeschreven bij de katholieke kerk. Schiphol denkt nog de hele middag en avond last te hebben van de harde wind. Vanwege de zuidwesterstorm is een aantal banen gesloten. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. Schiphol adviseert reizigers voor vertrek naar teletext te kijken... of de website van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen. Het weer, er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. In het midden en noorden komen zware windstoten voor. Het is bewolkt en vooral in het noorden valt regen. Temperatuur ligt rond 9 graden. Vanavond kan op de Wadden stormkracht bereikt worden, windkracht 9.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 See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, blowing sticky like wonderful. We'll make this our make. my spirits are weak. Oh, yeah. Everything seems to be going wrong.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 Er zijn honderdduizenden mensen op het plein zelf en ook in de straten eromheen zijn nog duizenden mensen die het plein op willen tegenstelling tot de afgelopen twee dagen verloopt het protest nu uiterst vreedzaam. Er zijn optredens van dichters en muzikanten en de mensen roepen leuzen tegen het regime van president Mubarak. Aanhangers van de president zijn niet op het plein. Het leger